Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van Jeffrey Epstein... heeft nooit ongepast gedrag gezien bij Donald Trump. Dat zei ze in een gesprek met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met Epstein... die in 2019 dood in zijn cel werd gevonden... nadat hij was aangeklaagd voor sekshandel. Maxwell zit een celstraf van 20 jaar uit... voor het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein... Het gesprek waarin ze Trump vrijpleit werd vorige maand opgenomen en is nu openbaar gemaakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft extra maatregelen aangekondigd om vrouwen te beschermen. Ze doet dat vanwege drie ernstige misdrijven tegen vrouwen in de afgelopen maand. Welke maatregelen het zijn, maakt ze binnenkort bekend. Afgelopen avond werd duidelijk dat de man die is aangehouden voor een zedenmisdrijf vorige week op de Weesperzijde in Amsterdam... ook in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de islamitische terreurorganisatie Hamas totaal vernietigd moet worden... en dat de militante beweging geen enkele rol mag krijgen in de toekomst van Gaza. Een groot deel van de oppositie wilde ook maatregelen tegen Israël... maar die voorstellen haalden geen meerderheid. De stemmingen volgden op een turbulente dag in Den Haag. Alle, NSC-bewindslieden stapten op omdat het kabinet niet instemde met meer maatregelen tegen Israël. In Amsterdam-Oud-Zuid zijn vannacht vier personen uit een brandende woning gehaald. De vier konden met speciale maskers die worden aangesloten op zuurstof van brandweerlieden in veiligheid worden gebracht. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand is geblust, de oorzaak is nog niet bekend. Het weer, vannacht is het bewolkt met soms wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. De dag begint grijs, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I am weak So it's hard for me to speak Even though we're underneath the same blue sky If I could paint a picture of this melody It would be a violin without its strength pretty flowers and a sunset cornet rings.